Ze maken zich op voor een massale demonstratie na het vrijdaggebed. Tegenstanders van Mubarak hebben vandaag uitgeroepen tot een vertrekdag voor de president. De afgelopen dagen komen tot harde confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. Daarbij vielen volgens de officiële cijfers zeker acht doden en 900 gewonden. De Rotterdamse deelgemeente Charloos moet stoppen met het verwerken van gegevens over ras en etniciteit van probleemjongeren. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt dat Charloos niet kan aantonen dat deze aanpak geschikt is om de achterstand van de jongeren te bestrijden. De deelgemeente krijgt drie dagen de tijd om de gegevens uit de bestanden te halen. Als dat niet gebeurt, volgt een boete van 2000 euro per dag. Het College Bescherming Persoonsgegevens had Charloos al eerder op de vingers getikt. In Birma is de eerste niet-militaire president in 50 jaar benoemd. Het is de voormalige generaal Thein Sin. Hij was tot vandaag premier en is een vertrouweling van junta-leider Tan Shwe... die Birma sinds 1992 regeert. In november won zijn partij met een grote meerderheid de verkiezingen. De nieuwe president ging vorig jaar met pensioen om als burgerkandidaat aan de verkiezingen deel te kunnen nemen. Dat past in het streven van de junta om een democratische indruk te wekken. De Deense Voetbalbond gaat niet in op de claim van een miljoen euro die Feyenoord heeft ingediend. De Rotterdammers willen compensatie vanwege de langdurige bovenbeenblessure van John Daal Thomasson. De aanvaller liep de blessure op tijdens het WK afgelopen zomer. Sinds dat toernooi is Thomasson niet meer voor Feyenoord in actie geweest. Op hun website staat dat de Deense bond de claim onvoldoende onderbouwd en ongefundeerd vindt. Het weer nog staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Er komen zware windstoten voor. Later vandaag is er in het noordwesten kans op storm en zware windstoten tot bijna 100 km per uur. Temperatuur vandaag rond 9 graden. In het weekende blijft het bewolkt met soms een beetje regen.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 Het is echt mijn dag niet. Serieus is Echt Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> bread's in my mouth. Whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul. Whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep. Whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose a reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together.